Baltus met het NOS-journaal. Iran dreigt de straat van Hormuz weer dicht te gooien... als de blokkade van de Amerikaanse marine... van Iraanse havens en kustplaatsen aanhoudt. Dat ziet Iran als een schending van het bestand. Dat zegt het Iraanse staatspersbureau Fars op basis van het Iraanse leger. Sinds maandag heeft de marine van de Verenigde Staten... na eigen zeggen de volledige controle over het scheepsverkeer... rond de Oliezeestraat van Hormuz. Het kabinet wil Lelystad Airport oktober volgend jaar openen voor vakantievluchten. De voorbereidingen daarvoor moeten worden ingezet, zegt minister Karremans eh, van Infrastructuur. Wel moet er onder meer nog een natuurvergunning voor stikstof worden geregeld. Er wordt nu eerst de regelgeving en de bezetting van de Madagassee op orde gemaakt, zegt de minister. Als dan ook de natuurvergunning er is, dan kan er gevlogen worden. Eh, mocht het zo zijn dat die natuurvergunning langer duurt, dan hebben we in ieder geval de operatie en ook het luchthavenbesluit eh, geregeld, zodat we zo snel mogelijk open kunnen rennen. Een 23-jarige man uit Groningen moet vijf maanden de cel in, omdat hij zich heeft voorgedaan als hulpverlener en politieagent. De man is schuldig bevonden aan onder meer het rijden met zwaailichten en sireners. Hij verscheen ongevraagd bij ongevallen om hulp te bieden. Zo deed hij zich meermaals voor als ambulanceverpleegkundige... onder meer tijdens druk bezochte feestdagen. Hij had een voertuig bij zich dat leek op een echte ambulance... met blauw zwaailicht en sirenes. Rapper Ye, ook bekend als Kanye West, gaat ook niet optreden in Polen. Zijn optreden daar is door de organisatie afgelast. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken... en het verheerlijken van natiepraktijken en symbolen. Concerten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn daarom eerder al afgelast. In Nederland gaat zijn concert in juni vooralsnog door. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Morgen raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.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 flexing muscles in it's too easy. Super fly, super fly, super fly. She's the baddest chick. Every man wants to hit it. Super fly, super fly. dreams have now been fulfilled. Filled. Get out your seats and let's get ill. Let's get ill. Let's get ill. Ill. Ill. right to beat on the left to left, right, left, right, left, right. right, left, right, to the left, right, left, right, to left, right, left, right, to the left, right, left, right, to the left, right, left, right, to the left, right, left, right, left, right, left. left, right, left, right, left. Now that day turns into night, eternal fire. voices in my head, there's no way to escape. Da da da da, they got me. Anytime, anywhere, my mind in the air. Da da da da, surround me.